Dat melden bronnen bij de Spaanse justitie. De man die zowel de Nederlandse als de Argentijnse nationaliteit heeft... wordt ervan verdacht tijdens de militaire junta zogeheten dode vluchten te hebben uitgevoerd. Op die vluchten in de jaren 70 en 80 werden tegenstanders van het regime boven zee uit het vliegtuig gegooid. De piloot is aangehouden op verzoek van de Argentijnse justitie. Door de arrestatie van de piloot kon het Transavia-vliegtuig niet vertrekken. Het had gisterenmiddag op Schiphol aan moeten komen. Er is nu vanuit Nederland een nieuwe bemanning onderweg naar Valencia. Minister Hirschballin wil de regels voor de schorsing van voorlopige hechtenis aanscherpen. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Hirschballin wil dat de gedetineerde op verlof goed in de gaten kan worden gehouden. Aanleiding is de vlucht van de voor mensenhandel veroordeelde Shaban B. tijdens een verlof. Hij moest zich dagelijks melden bij de politie, maar kwam na enkele dagen niet meer opdagen. President Obama wil dat Israël en de Palestijnen meer doen om het vredesproces weer op gang te brengen. Die oproep deed de president in New York tijdens een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas. De ontmoeting was de meest directe bemoeienis van Obama met het vredesproces in het Midden-Oosten tot nu toe. Twee stukken Oostenrijks tafelzilver zijn bij Christie's in Amsterdam voor een veel groter bedrag geveild dan was verwacht. Het zijn twee decoratieve sculpturen uit 1806 of 1807, elk met een dier en een boom. Geschat was dat ze samen tussen de 6 en 8.000 euro zouden opbrengen. Maar ze gingen weg voor 360.000 euro. Zo'n prijsverschil komt volgens Christie's bijna nooit voor. De koper is een zilverhandelaar uit Londen. Het weer, vannacht opklaringen en iets minder wind.